Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. In België is overlast door hoog water. Dat komt door regenval en smeltwater uit de Ardennen. In de Waalse provincies Luik en Henegouwen staan kelders blank. Ten zuiden van Luik zijn een paar huizen onder water gelopen. Bij Gent is een nooddijk gebouwd. Wegen zijn afgesloten en water wordt uit de rivier weggepompt. Het waterpeil lijkt nog tot zeker vandaag te stijgen... als gevolg van nieuwe buien en smeltende sneeuw. De hoge waterstand van de Maas zorgt ook in Limburg voor wat overlast. Uit voorzorg zijn een aantal natuurgebieden dicht voor publiek. In een verzorgingshuis in Ridderkerk is bijna de helft van de bewoners besmet met het coronavirus. Regio Omroep Rijnmond zegt dat 39 bewoners zijn besmet en zeker ook 14 medewerkers. Het virus zou via een mantelzorger zijn binnengekomen. Er is één iemand overleden. Bewoners worden opgevangen in een coronacentrum. De GGD heeft alsnog de printfunctie in hun ICT-systemen uitgeschakeld. Dit is gedaan om te voorkomen dat er privégegevens zoals BSN-nummers en adressen worden gedeeld. Die gevoelige gegevens worden online verkocht, meldde RTL Nieuws eerder deze week. De GGD zei eerder dat printen noodzakelijk was voor de analyse van het coronavirus. Maar daar komen ze nu van terug. Coronarellen in België zijn voorlopig uitgebleven. Er zouden op social media oproepen circuleren... om net als in Nederland te protesteren tegen de avondklok. Bij een demonstratie van Vlaams Belang in Brakel tegen de coronamaatregelen... was massaal politie aanwezig. Er werden zo'n 100 mensen verwacht, maar er waren er maar 15. Ook in steden als Antwerpen, Kortrijk en Turnhout bleef het rustig. Het weer, de oostenwind neemt af en het gaat overal vriezen.